De verdachte werd gistermiddag op het vliegveld van Istanbul gearresteerd toen hij naar Nederland wilde terugreizen. Hij bekende dat hij tijdens een ruzie de familie had gedood. De broers hadden een langslepend conflict over een hazelnootboomgaard die ze samen van hun vader hadden geërfd. De advocaten van kindermisbruikverdachte Robert M. hebben meer dan 100 haatmails ontvangen. De drie advocaten van het kantoor van de gebroeders Anker in Leeuwarden, die de zaak op zich hebben genomen, zeggen dat er vooral verwensingen in staan met ernstige ziekte, geen bedreigingen. Ze maken zich er geen zorgen over. Er zitten overigens ook wel aardige mailtjes tussen, zeggen ze. Robert M. heeft begin deze maand het advocatenkantoor zelf benaderd. Robert M. wordt verdacht van tientallen gevangen, gevallen van ontucht met kleine kinderen, onder meer bij kinderopvang Het Hofnarretje in Amsterdam. Wit-Rusland wil dat het kantoor van de OVSE in dat land sluit. De OVSE had kritiek op het verloop van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland en op het geweld dat na de verkiezingen uitbrak. President Lukashenko werd twee weken geleden herkozen met 80% van de stemmen. Volgens de OVSE is er gefraudeerd. Na de verkiezingen braken er rellen uit waarmee meer dan 600 mensen werden opgepakt. Een deel van hen zit nog vast, onder wie enkele presidentskandidaten van de oppositie. Bobby Farrell van Boney M blijkt te zijn overleden door hartfalen. Zijn hoge bloeddruk heeft daarbij een rol gespeeld. Dat is gebleken bij de lijkschouwing die is uitgevoerd in de Russische stad Sint-Petersburg... waar Farrell gisterochtend dood in een hotelkamer werd gevonden. Hij was 61 jaar. Het weer. De waarschuwing voor ijzel is ingetrokken. Rond middernacht kan het in het hele land, met uitzondering van de kustprovincies, door bevriezing opnieuw glad worden. Verder is het in grote delen van het land mistig. Morgen over